Kroon was in Afghanistan voor een geheime missie toen hij werd ontvoerd. Hij moest zich uitkleden, werd op tafel gegooid en vastgebonden. Bij Pauw zei hij dat hij het nog steeds heel moeilijk vindt om te zeggen wat er toen met hem gebeurde. Na zijn vrijlating schoot Kroon de man die hem had ontvoerd en verkracht dood... toen die probeerde de majoor neer te schieten. Die zaak is onderzocht door het Openbaar Ministerie... maar er was niet genoeg bewijs dat het echt gebeurd is. Kroon kreeg in 2009 de militaire Willemsorde, de hoogste onderscheiding die er is. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, Haren en Temboer is GroenLinks de grootste partij geworden. Per 1 januari gaan Haren en Temboer op in de gemeente Groningen. D66 was bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog de grootste. Nu is het de derde partij in Groningen. De opkomst was met ruim 44 procent veel lager dan bij de vorige verkiezingen. De afgelopen dag kon in 37 gemeenten worden gestemd. Het zijn allemaal gemeenten die per 1 januari worden heringedeeld. Het boek Zolang er leven is van Hendrik Groen... is de winnaar van de NS Publieksprijs 2018. Het is de tweede keer dat een boek van Hendrik Groen deze prijs wint. Het is de grootste publieksprijs voor Nederlandse boeken. De winnende auteur krijgt 7500 euro... een sculptuur van kunstenaar Jeroen Henneman... en een jaar lang gratis eerste klas reizen. Het weer in het binnenland daalt de temperatuur tot iets onder het vriespunt. Aan de kust blijft het boven nul. Overdag is het bewolkt in het noorden.